Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De prijzen blijven maar stijgen. De inflatie was in januari 6,4 procent. Volgens het CBS de grootste prijsstijging in 40 jaar. Economieverslaggever Nick Wouters vertelt dat gas en elektriciteit 90% duurder zijn geworden. Dat is erg vervelend als je nu een nieuw energiecontract moet afsluiten. Dan voel je dat echt wel. Dan betaal je misschien wel alle dubbele in de maand eh, vergeleken met een jaar geleden. Ja, nou, als je dan al weinig te besteden hebt, dan wordt het wel heel moeilijk om rond te komen. Want ook eten is duurder geworden en ook de dagelijkse boodschappen, zoals brood, kwark en kaas. Maak en wegen veiliger. Die oproep doet Veilig Verkeer Nederland in de Telegraaf. Afgelopen week ging het op 15 provinciale wegen mis. Dieptepunt was het ongeluk in Overijssel waar twee mensen omkwamen. De Rabobank trekt een flinke bak geld uit om klanten beter te kunnen checken op witwassen. Nu gaan die controles nog niet hard genoeg, zegt de Nederlandse bank. En gisteravond heeft voor het eerst iemand uit de top van Ajax op camera gereageerd op de dikpikzaak van Mark Overmars. Trainer Erik ten Hag, die ook met Overmars bevriend is. Ah, hij ik was totaal verbijsterd. En ja, dit is gewoon uh, rampzalig. En eh, ja, met name ehm, voor de gedupeerden en met name voor de vrouwen. het leed wat ze is aangedaan, ja, daar heb ik het moeilijk mee. In de Tweede Kamer gaat het vanmiddag over dit soort reclames. Ja. Ja. Ja, ja. Oh, bingo. Download nu en speel gezellig mee. Eind vorig jaar beloofden gokbedrijven al minder te adverteren op tv... en er komt binnenkort ook een waarschuwingstekst bij de reclames. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+. Toch is dat niet genoeg, vindt de SP. Die reclames die hebben echt als doel om meer mensen te laten gokken. En eh, elke dag dat we langer wachten, worden er gewoon meer mensen aangezet om dat te gaan doen. En dat zorgt volgens hem weer voor meer gokverslavingen. Het is nog niet duidelijk of het SP-plan het in de Kamer gaat halen. Het weer is grijs met in het zuiden en oosten regen. Straks breekt vanuit het noorden af en toe de zon door. Het wordt 7 of 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een handjevol files met vertraging op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend heb je 20 minuten oponthoud...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 Tried to give you consolation. Your old man let you down. Like it takes down. got me on my knees, darling, please, Darling, won't you ease my worried mind? Make the best of the situation me go insane. Please don't say we'll never find a grave. Tell me all my love today, hey love, got me on. J'étais nu dans stay dead. No, no. He told me I'd grow a gut, and just like he said, he said that all my hair would disappear. Now look at my hair.